Femke Wolthuis met het NOS Journaal. De CTIVD, dat is de Commissie voor Toezicht op Inlichtingen en Veiligheidsdiensten... begint een onderzoek naar de rol van de inlichtingendiensten AIVD en MIVD... bij het beoordelen van vliegveiligheid. De Onderzoeksraad voor Veiligheid die de toedracht van de ramp met de MH17 onderzoekt... heeft de ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie in november hierom gevraagd. Er wordt onder meer onderzocht wat de AIVD en de MIVD in juli specifiek wisten over het luchtruim van Oekraïne en wat er met die kennis is gebeurd. Bij een bomaanslag op een politiebureau in het toeristische centrum van Istanbul is zeker één politieagent gewond geraakt. Een vrouw blies zichzelf op in het politiebureau in de wijk Sultanahmet, dichtbij de Blauwe Moskee. Volgens politiebronnen zijn twee agenten gewond geraakt en de politie heeft de wijk afgesloten. Bij twee grote lawines in de Italiaanse Alpen zijn vanmiddag een dode geborgen en drie gewonden gevallen. Zeker twintig wandelaars zijn in het Italiaanse deel van Tirol van een berg gered. De autoriteiten sluiten niet uit dat er meer mensen door de lawines zijn overvallen. De lawines waren op 3000 meter hoogte in het grensgebied van Italië met Oostenrijk. Er was voor gewaarschuwd. Na de aardbeving van vanochtend in Groningen zijn bij het schademeldcentrum zo'n 25 meldingen binnengekomen. De verwachting is dat er de komende dagen nog meer schademeldingen volgen. De beving was vanochtend rond 8 uur in de omgeving van Loppersum in Groningen in het noorden. Volgens de KNMI had de beving een kracht van 2,7 op de schaal van Richter. Het weer in de loop van de avond en nacht gaat het regenen. Dan is het 1 tot 3 graden. Morgen schijnt de zon wat vaker. Dan is het op de meeste plaatsen weer droog. En dan wordt het 6 of 8 graden. Vanaf donderdag is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files van 4 kilometer en langer op de A5, hoofddorp richting Amsterdam... tussen Westpoort aan de aansluiting met de Ring van Amsterdam, 4 kilometer... De rechterrijstrook is daar dicht, het wegdek is beschadigd. Op de ring van Amsterdam staat voor knopen te Meer richting Den Haag 5 kilometer file. Op de A10 Noord richting Zaanstad voor knoop het Koenplein 6 kilometer. Dat komt door de file op de A8. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft 6 kilometer. De A13 richting Rotterdam voor Afritberg en Rode Reis 6. A15 Rotterdam richting Europoort voor Spijkenisse 5. A16 Breda richting Rotterdam voor knopen de Bresseplein 4 kilometer. En op de A16 Rotterdam-Breda voor knopen Ridderkerk 4. A27 Utrecht-Almere voor Beeldhoven 5.